Ook de Amerikaanse president Biden komt snel die kant op, zegt de gouverneur. If president Biden could just teleport himself over, he would have come here in five seconds. I've never seen such dedication in a president. So president Biden and I will work out a time for him to come when the tough work is done, when the heartbreaking work is done on the ground, finding those we've lost. Inwoners van Maui krijgen een financieel steuntje van de overheid. Ze krijgen eenmalig 700 dollar. De namen, adressen en telefoonnummers van duizenden docenten en leerlingen zwerven online rond. Dat schrijft het AD. Al die gegevens komen uit de oude schoolgidsen en zijn de perfecte prooi voor internetcriminelen. Zo is er een Oostenrijkse bot die al die info verzamelt en zonder toestemming opslaat en deelt. Privacy-experts vinden dat scholen in actie moeten komen en die oude schoolgidsen offline moeten halen. En zweethandjes voor mensen die nog van hun kaartjes van Lowlands af proberen te komen. Het festival begint morgen en er zijn nu speciale doorverkoopregels. Zo kun je alleen je ticket verkopen via Ticketmaster... en heb je tot morgenochtend 5 uur de tijd om dat te doen. En dat is niet echt chill, weten Christy en Lotus. Ik voel toch een soort tikkende tijdbom die voorbij gaat met... oké, het is bijna donderdagochtend 5 uur, ik moet die ticket kwijt zien te raken. Eh, want je kan er gewoon niet meer van uitgaan dat mensen last minute op de vrijdag of zaterdag... of zelfs zondag nog een ticket willen kopen, want dat kan dus simpelweg gewoon niet meer. Ik merkte wel dat het een beetje de voorpret eraf haalde voor mij. Omdat mijn vrienden allemaal bezig zijn met... jongens, wat gaan we meenemen? En er heel erg van genieten nu. Maar ik was alleen maar bezig met... hoe kom ik van dat kaartje af? Ticketmaster zegt dat ze de doorverkoopdeuren op tijd moeten sluiten... omdat ze de tickets willen controleren om fraude te voorkomen.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 morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Shell, Exxon en andere grote bedrijven horen vanochtend of hun megaproject voor CO2-opslag onder de Noordzee mag doorgaan. De Raad van State doet uitspraak in een zaak van milieugroep NMOB. Die groep is tegen de subsidie voor het project en zegt dat bij de aanleg te veel stikstof vrijkomt. Het dodental na de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen tot 101. Volgens de gouverneur van Hawaii is nu ruim een kwart van het getroffen gebied doorzocht. En wetenschappers zijn erin geslaagd muziek te herkennen in de hersenactiviteit van luisteraars. Mensen hoorden Another Break in the Wall van Pink Floyd en met elektroden kon de computer daar een herkenbare reconstructie van maken. En het weer, periode met zon, in het zuidoosten kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden.